Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Libanon zijn tot nu toe 394 mensen omgekomen door Israëlische aanvallen. 83 daarvan zijn kinderen. Het dodental is bekendgemaakt door het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ook Israël ziet het aantal gewonden oplopen. Sinds de oorlog met Iran begon zijn er ruim 1900 mensen in het ziekenhuis behandeld. En vooral in de eerste dagen van de oorlog vielen ook in Israël doden. Zeker 9 mensen kwamen om. Een nieuwe zoekactie naar vlucht ma 370 van Malaysia Airlines heeft niets opgeleverd. De afgelopen maanden werd in een gebied van 15.000 vierkante kilometer van de Indische Oceaan gezocht met onderwaterdrones. Maar er werden geen resten van het toestel gevonden. Vandaag is het precies 12 jaar geleden dat het vliegtuig met aan boord 239 mensen vermist raakte. Bij een legkippenbedrijf in Putten in Gelderland is vogelgriep vastgesteld. Zo'n 23.000 kippen zijn daarom gedood. Het is al de derde uitbraak van vogelgriep deze week in de provincie. In een straal van 10 kilometer rond een bedrijf in Putten geldt een vervoersverbod. Het noorden van Australië kampt met zware overstromingen door hevige regenval. Het gaat om de zwaarste overstromingen in bijna 30 jaar. Zo'n duizend mensen in het Australische noordelijk territorium zijn geëvacueerd. Daarvoor werden helikopters en vliegtuigen ingezet om mensen uit afgelegen gebieden te bereiken. De politie in het gebied waarschuwt mensen niet het water in te gaan... omdat er overal krokodillen rondzwemmen. Het weer, op veel plaatsen schijnt de zon. Alleen in het zuidwesten is er meer bewolking. Het is 11 tot 18 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en ontstaat er mist in het noorden en westen. Morgen begint grijs, later meer zon, bij dan maximaal 18 graden.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 But there ain't any use pretending it could happen to us any day. ask us to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. paint a picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart.